Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Franse president Macron is woest over de Israëlische aanvallen van vannacht op de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Hij vindt dat dit soort operaties moeten stoppen omdat Palestijnse burgers nergens meer veilig zijn in Rafah. Bij de raketaanval van Israël op een vluchtelingenkamp daar werden tientallen Palestijnse burgers gedood, vertelt correspondent Nasra Habiballa. De verwachting eh, is dat dat aantal nog wel verder op kan lopen, want dat tentenkamp is een lastige plek. Er zitten dus veel mensen ook dicht op elkaar. Dat zorgt er ook voor dat het vuur zich snel kon verspreiden, dat het blussen lastig is. Eh, maar dat maakt het dus ook ingewikkeld om eh, slachtoffers daar weg te krijgen. Dus de kans is groot dat dat aantal nog wel verder oploopt vandaag. Ook twee experts van de Verenigde Naties halen nu hard uit naar Israël ze noemen de aanvallen op schuilende vrouwen en kinderen ongelooflijk wreed. Israël zegt dat ze bij de aanval twee leden van Hamas hebben gedood en dat dat ook het doel was. Elon Musk heeft 6 miljard dollar opgehaald voor zijn AI-startup XAI. E de techmiljardair wil de strijd aangaan met onder andere OpenAI, dat is het moederbedrijf van ChatGPT. Het geld komt van Amerikaanse investeerders en een Saoedische prins. Van alle bedrijven die nu met kunstmatige intelligentie bezig zijn... harkt Microsoft nog het meeste geld binnen onder investeerders. Zij haalden tot nu toe 13 miljard op voor OpenAI. En Joost Klein heeft voor het allereerst opgetreden in Canada. Gisteren had hij zijn tweede gig na zijn disqualificatie voor het Eurovisie Songfestival. En van tevoren postte Joost op zijn Insta dat hij onderweg was naar een geheime locatie. En dat bleek het festival Babies Bonanza te zijn in Vancouver. Klonk zo. dit nummer over een luchtballon dus, moet hij officieel nog uitbrengen. Vorig weekend stond Klein al op een festival in Enschede. Het weer dan nog. Later vanmiddag en vanavond kan er alleen in het midden en het oosten van het land nog een buitje vallen. En morgen begint de dag met veel zon, maar later komen er opnieuw buien aan bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte dagelijkse files die hooguit 5 minuten vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud in onze regio op de N9 Alkmaar en Helder. In beide richtingen moet je namelijk rekening houden met een klein half uur vertraging ter hoogte van Sint Maartenzee.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 Want je hebt goed nieuws voor ons, Piet. Ja, ja, ik heb zeker goed nieuws. We zijn beland in de 33e minuut. En we staan inmiddels 3-1 voor. En dat, is, dat is mooi. En dat in de 13e minuut maakte Salim Vertoet maakte de 1-1. Mooie aanval. In de 16e minuut nog een mooie vrije trap van Samsin, die Marcel Samsin, die ging net naast. En daar Fernando een mooie corner ook gekeerd nog. Maar in de 25e minuut een eh, gigantisch goed afstandsschot van Nijsselberg. En onze aanvoerder. En die, eh, die keeper die de los. En Salim was er als pinken bij. En maakte de 2-1. En even later een eh, hele mooie aanval. Karsten Vries was de regisseur. Geen diepe bal op uh, Fernando Lewis. En die maakte hem op zijn Fernando's Landers Lewis stijl. Maakte hij hem keurig netjes af. Dus 3-1. Inmiddels zijn we de 30 e minuut hebben we nog een pegel gehad van Silvio Goegoeibassi. Nou, die ging, eh, werd gestopt door de keeper. En het is een, eh, ja, heeft wel veel overwicht. Het is een inmiddels gestopt met regenen. Dat is ook wel prettig voor de spelers. Dus 3-1 eh, voor na 34 minuten spelen. Dankjewel Piet even voor dit tussenstandje. zeg maar prachtig. mooi dat het goed gaat daar op Duintjesveld, Richard. Zeker, heel, eh, heel fijn. Want ja, we hebben toch met 1-0 achter gestaan. En dat is toch even... Eh, Geen lekker begin. Nee, tegen nummer 11. Dus, we hebben eh, heel snel hersteld. dus straks meer van Piet Pijper daar. En ja, we gaan dit uur in met onder meer de volgende onderwerpen. we beginnen even met, om half vier met de evenementenagenda. dan hebben we kwart over vier nog een pit report.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 Dit is ZFM tot 5 uur Zandvoort op zaterdag. Door de Ed Sheeran en Shape of You. Zo dadelijk gaan we weer naar uh, toe, het eh, slot van de eerste helft. En er wordt maar gescoord en gescoord en gescoord.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 en It Doesn't Have To Be That Way. Nou, goed nieuws uh, eh, kreeg ik maar steeds op het telefoon van uh, jou, Piet. Uh, gaat lekker, hè, daar? Het gaat lekker, ja. Er is nog een beetje een discussie of ik er eentje te veel opgeef. Maar oh, oké. Okay. Het, is bij mij 6-1 maar bij mij, maar in ieder geval... Jelle Daan die uh, maakt in de 34e minuut een mooie schot. Was het in ieder geval in mijn optiek 4-1. Naderhand de corner 38e minuut. Fernando Lewis maakte 5-1. En weer drie minuten later, weer Fernando Lewis. Die maakte in mijn optiek 6-1. Maar er is een discussie over één doelpunt van Salim of die wel wat niet eh, geteld heeft. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar we zijn op een slag van rust. En we staan in ieder geval op het scorebord dat 5-1. En in mijn boekje van 6-1. Dus we gaan allemaal heel goed. We gaan, het is jammer dat we vorige week wel heel duur puntenverlies hebben geleden. Want als we die gewoon gewonnen hadden, waren we gewoon nog in de race voor, eh, voor de periodetitel. En dan eh, voor, niet voor de periodetitel, maar in ieder geval bij de bovenste plaatsen om aan de, aan de promotiewedstrijden mee te doen. Maar ja, balen. balen van vorige week. Echt verspeeld en eh, een beetje de inzet. Dus het was een verre rit, maar een aantal spelers laten het op het laatste moment afweten. Ja, daar wordt het altijd lastig natuurlijk. Nee, zie, zie, zie je nou wel, Piet, je had er gewoon bij moeten zijn, hè, vorige week. Ja, ja, het is een dure vakantie dit geweest. Hele dure vakantie, maar goed. We gaan nu van het veld af, het is eh, de rust en we houden het eventjes op 5-1 en we spreken elkaar. Ja? Oké, dankjewel Piet. Tot zo, tweede helft. looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? deze Johnny Logan ging het eh, even wat beter dan eh, met eh, Joost Kleine. We hebben het over het zonfestival destijds gewonnen met What's Another Year. ZFM, we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Sta 5-1 voor met het voetbal, dus ook dat gaat goed. En er dadelijk weer het nieuws, research met onder meer nieuws over asielopvang. En eh, Abdul was dat en uh, Straight Up naar Tell Me. Lekkere muziek uit eh, de jaren 90. Zo gaat hij goed toch, Richard? Ja, hij gaat, gaat heerlijk. heerlijk, zeker. Sommige mensen die, die weten het misschien niet of wel, maar we zijn al 2,5 uur bezig. Dus normaal, ja, we hadden een uurtje meer hè, <laughs> vandaag. Ja, precies. Ik vind het wel, wel heel leuk. En ja, ontzettend veel live verslag met, met Dolly op de ja, strand. Ontzettend tot, leuk. Tot vier uur is daar de reddingbootdag op het strand. Dus eh, iedereen is van harte welkom daar. Ja, en eh, misschien voor de mensen die, eh, die nog belangstelling hebben. Normaal is er natuurlijk een enorme wachtlijst om met de reddingboot mee te varen. Maar er is nu nog ruimte genoeg, omdat het waarschijnlijk niet zo goed weer is. Dus wil je nog meevaren, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk lukt het nog wel. Kom naar Cosmico naast Mango's en dan kun je misschien nog een keer meevaren. Helemaal goed. Nou, van de week eh, kwam het eh, bericht eh, bij ons binnen. Eigenlijk gisteren was dat volgens mij. Over, ja, dus ze waren altijd bezig om de, vanwege die spreidingswet, weet je wel, Richard... Mhm. om een nieuwe plek te vinden in Zandvoort om ja, asielzoekers te huisvesten. En ja, nu hebben we natuurlijk een nieuwe regering die eraan gaat komen. En die zeggen van, wij doen niet aan de spreidingswet. Ja. Nou ja, hoe gaat dan de college van BMW ermee om verder met dat? Ja, ja, eh, ja voorlopig geen locatieonderzoek voor opvang asielzoekers. En voor de goede orde, we hebben het niet over de Oekraïners. Hè, want die zitten er gewoon en die blijven er gewoon. Maar sinds 1 februari 2024 is de spreidingswet van, kracht. En de spreidingswet heeft tot doel om te komen tot voldoende opvangplekken... en een evenwichtige verdeling van asielzoekers over, asielzoekers over provincies en gemeenten. Zandvoort heeft daarom de taakstelling gekregen om 94 asielzoekers op te vangen. Vorige maand besloot de gemeenteraad om in locatie onderzoek uit te voeren. Dat is nog vorige maand. Gezien de onduidelijkheid die is ontstaan naar aanleiding van de presentatie van het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB over het mogelijk intrekken van de spreidingswet. Nou, volgens mij is dat inmiddels al redelijk duidelijk heeft het Zandvoorts College van burgemeester en wethouders besloten... de uitvoering van het raadsbesluit te temporiseren. En wat houdt dat in? Ja, ehm, het gaat nog net niet de koelkast in. Zoiets? Maar voorlopig eventjes op een eh, laag, heel laag pitje. Of nog net niet het ronde archief. Ja. In afwachting van de verdere ontwikkeling op landelijk niveau... worden de voorbereidingen gericht op, op een locatiekeuze voor de opvang van asielzoekers in Zandvoort voorlopig opgeschort. Nou, dat was het verhaal wat je zei. Ja. De eerder toegezegde presentatie aan de gemeenteraad van een geactualiseerd locatieonderzoek zal voorlopig niet plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid ontstaat over het vervolg van de spuigingswet zal het college beraden over de gevolgen voor Zandvoort en de gemeenteraad daarover informeren. Wordt vervolgd, zeggen we dan, eh, Richard. Dankjewel even voor eh, dit Zandvoortse nieuwtje over eh, inderdaad de opvang van asielzoekers. Zometeen, ja, het is het eigenlijk al, maar zometeen is het half vier, wou ik zeggen. Dan gaan we eventjes een aantal evenementen doornemen. En het hele weekend staat ook in het teken van de Spartan Race. Kijken wat dat allemaal inhoudt. Je hoort het zo. dat waren de War Brothers en eh, Cross That Bridge. Ja, we hadden het net al over eh, de evenementen, Richard. En eh, ja, vandaag en morgen heb je die bikkels van een Spartanen... die door het centrum heen lopen en over het strand. Hè. We hebben de beelden gezien op de webcam bij de ZFM-app. dat ziet er toch wel heftig uit door het strand lopen met weer en wind. Oh. Ze kiezen er zelf voor, maar ik heb toch medelijden met ze. Ja, allebei hebben we dat. Ik <laughs> ook. Ongelooflijk tot hoe laat duurt die eh, race eigenlijk? Weet je dat vandaag? Want ik heb nog wel zin om even op het terrasje te zitten en het uh, te aanschouwen. Te, te kijken, af en toe even te zwaaien, algemeen. Uh, nou, volgens mij een uurtje of zes, maar dat weet ik ook niet zeker hoor. Volgens mij staat het in het bericht wat we gehad hebben over de Spartan Race. Nou, ik heb hier wat informatie over de Spartan Race. hier staat het niet, niet in, maar misschien dat het ergens anders staat. Zandvoort is dit weekend ook in 2024 toneel van een van de gaafste Spartan-weekenden die er zijn. Ja, het is een wereldwijd fenomeen, hè? Deze race vindt plaats in een geweldige omgeving. Uiteraard Zandvoort. Deelnemers rennen over het strand, door het dorp, langs de boulevard, door de duinen... en ze geven gas op het geweldige Formule 1 circuit van Zandvoort. En s'avonds is er een geweldig feest tijdens de Night Sprint. De volgende obstacle runs worden dit weekend gelopen. De sprint 5 kilometer, 20 obstakels. Dat is dus 5 kilometer hardlopen met 20 hindernissen. Een geweldige startafstand voor beginners of een perfecte test tegen de tijd voor de meer gevorderde racer. Super, 13 kilometer. Krijg je er nog eens 5 hindernissen bij. 25 hindernissen. De Spartaanse super is evenzeer geestelijk als lichamelijk uitdagend. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. En dan nog de Beast, 21 kilometer, dus een halve marathon. Je krijgt er nog eens 30 hindernissen. En de Spartaanse race Beast is echt voor de gevorderde mensen. Nou, wat is nou een obstacle run precies? Hoe zou jij dat beschrijven, Rob, een obstacle run? Uh, eh, obstakel waar je overheen moet. Of eh, ja, uit de weg eh, <laughs> probeert te, te, krijgen. Ja, precies. Ja, dus het is eigenlijk een, een hardloopwedstrijd met, met obstakels inderdaad. Waar je doorheen, overheen, onderheen of wat dan ook moet. Obstacle course racing, zoals dat in het Engels heet, is een sport waarbij je te voet verschillende fysieke uitdagingen moet overwinnen. Je legt een baan af, afgewisseld met pittige hindernissen zoals het klimmen over muren, het dragen van zware voorwerpen, het doorkruisen van grote plassen, het kruipen onder prikkeldraad en het springen door vuur. Met een geschiedenis van militaire invloed is het geen verrassing dat veel hindernissen vergelijkbaar zijn met de hindernissen die in een militaire training worden gebruikt. Nou, wil je daar toch nog even wat over lezen? Want het is zowel vandaag als morgen. Hè? Dus morgen eh, hebben we ook nog de Spartan Race. Kijk dan op www.spartanrace.nl En eh, aankomende, of aankomende vandaag eh, gaat het door tot aan middernacht. dus je kan het nog even meemaken op een terrasje. Ja, dat, is natuurlijk die night eh, run. Ja, tot, tot middernacht eh, gaat hij door. En dan heb je voor morgen is het programma van 9 eh, uur tot 6 uur. Weet je toevallig ook waar het feest is? Hm, geen idee. Nee, ik weet het ook niet. Nee. Nog eentje? Ja, ja we hebben dat nu over racen. Nou, we hebben het al over Formule 1 gehad en het circuit. We gaan trouwens om 4 uur natuurlijk de kwalificatie verslaan. Ehm, maar er is ook een eh, DNRT Endurance race. Ehm, en DNRT staat voor Dutch Natural Race Team. Organiseert morgen een 8 uur durende endurance race op het circuit van Zandvoort. Deze wedstrijden zijn vrij toegankelijk voor bezoekers. Bekijk de wedstrijden vanaf de hoofdtribune en maak je bezoek compleet met een challenge op de sim in Race Square en een lekker hapje en drankje in de leukste bar aan het einde van de Pitstraat op paddock 1. De stichting DNRT is begonnen als raceteam, maar inmiddels is het een organiserend orgaan achter de amateur racesport. DNRT maakt voor amateurcoureurs wedstrijden mogelijk op verschillende terreinen. Hiermee sluiten de wedstrijden perfect aan bij de wintercursussen van de Rensportschool Zandvoort. Oftewel RSZ biedt cursussen aan die opleiden tot een racelicentie en een uitermate goede beheersing voor de auto. Voor meer informatie kijk op www.dnrt.nl. Dankjewel. Nou, gewoon eh, weer een eh, mooie spektakels eh, hier in Zandvoort. En dit hele weekend dus de Spartan Race. Je komt ze wel tegen ergens in het dorp, op het strand of op het circuit. In ieder geval in de omgeving van Zandvoort. Hier is Omi met Cheerleader. solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. dit uh, Toto. Eh, je kent zonder meer van Rosanna en eh, andere hele grote hits. En dit was er ook zo eentje, je hoorde Hold the Line. Nou, aan de lijn hebben we op dit moment Piet Pijper. De tweede helft, Piet, en het eerste helft ging lekker, hè? De eerste helft ging helemaal lekker. we zijn inmiddels in de tweede helft in de 52e minuut beland. Ik moet wel eventjes, denk ik, een, fout herstellen dat ik... ben er steeds van uitgegaan dat het 6-1 was, maar het was 5-1. Maar dat wordt nu in het veld, in ook hersteld. Want uh, Karsten Vries die maakt nu die 6-1. Dus we staan nu inderdaad 6-1 in de 52e minuut. Ja, zie je wel dat je gelijk had. <laughs> ja, eigenlijk niet, maar nu wel. Ja. Uh, het is zo bij voetbal eh, zoals we graag willen. Naar de kantine toe de tweede helft. Dat zijn onze sterkste, onze sterkste dat wat we graag, wat we graag willen. Dus 6-1 met nog ruim 35 minuten te gaan. Nou, we verwachten nog wel eh, wat doelpunten richting eh, de kantine, ik. Ik, ik, ben voor die 10, maar we, we, gaan het meemaken. Is goed, ja? je dus, eh, Dankjewel Piet voor dit moment. Nou ja, 6-1 dus op dit moment uh, op Duintjesveld tegen ADO uit Heemskerk.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 And then I left the place to become a man, and I never thought I'd see her again. She told me she's almost 25 Been through some struggle and some strife And she was pretty Ooh, like she was It's not the color, not the size Guess it's the promise in those eyes That makes her pretty Ooh, like she was my man I don't know if I'll ever see her again James Ingram en eh, Michael McDonald en uh, Jamo Bieder. Zometeen het volgende uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. En dan eh, daarna krijgen we weer Entertainment for You hè, met Fred. Hij komt straks weer in de studio en na half vijf gaat hij vertellen wat hij allemaal gaat doen. Nou, wij hebben in het derde uur onder meer Marco Temes met een heel mooi stuk proëzie. We volgen de kwalificatie in Monaco. En nog veel meer andere dingen, waaronder Benno Veugen. Die gaat vertellen over het uh, buurtfeest van volgende week.